Vooral omdat het herkennen van radicalisering en het opstellen van succesvolle projecten moeilijk zijn. Het verschil tussen hoge en lage inkomens in Nederland is sinds 2001 nagenoeg gelijk gebleven, meldt het CBS op basis van nieuwe berekeningen. Dat komt doordat geld steeds vaker wordt herverdeeld via sociale uitkeringen, belastingen en premies. De inkomensgelijkheid in Nederland is vergelijkbaar met landen als Duitsland, Ierland en Frankrijk. In landen als IJsland, Noorwegen en Denemarken is de ongelijkheid kleiner. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn bij een brand in een islamitische school zeker 25 mensen om het leven gekomen. De brand brak in de vroege ochtend uit in de slaapruimtes op de bovenste verdieping van de madrassa. De doden zijn 23 leerlingen en twee docenten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie in Florida onderzoekt de dood van acht bewoners van een verpleeghuis in het plaatsje Hollywood. Door orkaan Irma viel de stroom uit en deed de airconditioning het niet meer. De temperatuur in het verpleeghuis was daardoor flink opgelopen. De slachtoffers waren tussen de 71 en 99 jaar oud. De politie onderzoekt nu of er sprake was van nalatigheid. Het verpleeghuis blijft voorlopig dicht. In New Jersey is acteur Frank Vincent overleden. Vincent was vooral bekend van zijn rol als Phil Leotardo in de maffiaserie The Sopranos. Hij had een Italiaanse achtergrond en speelde vaak gangsters, onder meer in Goodfellas en Casino. Ook was hij stemacteur in de videogameserie Grand Theft Auto. Frank Vincent was 78 jaar. Het weer, voor eerst vooral in de kustprovincies enkele buien. Later vanuit het noorden meerdere buien met kans op onweer. Nu en dan ook opklaringen en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het en DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, 4 kilometer verklopend Hoevelaken. Op de A4 richting Amsterdam, 3 kilometer bij Dorp. Een langere file op de A7 Hoorn richting Zandam. Er staat er een ongeluk tussen afrit A van Hoorn en Purmerend, 12 kilometer met ruim 2 uur vertraging. Bij Purmerend is de linkerreis ook dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht Oost. Daar staat inmiddels een 5 kilometer file. Maar daar zijn wel alle rijstoken weer vrij. Verderop in de richting Europort. Daar staat bij Knoop het 3 kilometer. En op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam. Daar staat tussen Haringvlietdam en Rokanje 5 kilometer.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.